zo vaak horen zingen. Jouw stem hoor ik haast iedere dag. Maar één ding wou ik je nog vragen. Ik heb maar één wens als het mag. Oceanie, zing een liedje voor mij alleen. Oceanie, zing het zacht voor ons Johnny voor onze Jordaan. Dan voel ik spontaan mijn hart open gaan.